Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran heeft Amerikaanse doelen in Irak aangevallen. Een luchtmachtbasis in het westen van Irak werd door meerdere raketten getroffen... maar de schade lijkt mee te vallen. Volgens het Pentagon zijn er nauwelijks of geen slachtoffers. President Trump twitterde na topoverleg op het Witte Huis dat alles goed gaat. So far so good, zei hij. De Iraanse aanval is een vergelding voor de dood van generaal Soleimani... De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran zich nu verdedigt... maar niet uit is op escalatie of oorlog. Enkele uren na de Iraanse raketaanvallen is bij de hoofdstad Teheran een Oekraïns passagiersvliegtuig neergestort. Het toestel met ongeveer 170 inzittenden zou kort na de start technische problemen hebben gekregen. Het lijkt erop dat er geen overlevenden zijn. Door de mazelenepidemie in Congo zijn inmiddels meer dan 6000 mensen overleden. Bijna drie keer zoveel als de ebola-uitbraak in Congo. Er bestaat al tientallen jaren een vaccin tegen mazelen... maar veel Congolezen zijn niet ingeënt. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt 40 miljoen dollar nodig te hebben... voor een vaccinatiecampagne, vooral gericht op kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Tijdens Oud en Nieuw zijn dit jaar 13 mensen een oog kwijtgeraakt of aan één oog blind geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Oogheelkundig Gezelschap. In totaal liepen 168 mensen oogletsel op. Dat zijn er zo'n 30 meer dan bij de vorige jaarwisseling. De oogartsen spreken van een grote stijging en pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod. Ouders die uiterlijk gisteren inzage zouden krijgen in hun dossier over de kinderopvangtoeslag, hebben die niet gekregen. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het meer tijd kost om alle relevante stukken bij elkaar te zoeken. 22 ouders hadden inzage gevraagd omdat ze willen weten waarom ze ten onrechte zijn aangepakt voor mogelijke fraude. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, eerst nog nevelig.